Dit is Martijn Herhuis met het NOS Journaal. Staatssecretaris Van Rijn op om zich aan de wet te houden. Scholieren.com zegt na onderzoek dat veel jongeren onder de 18 nog steeds alcohol kunnen drinken. Met behulp van geleende of vervalste identiteitspapieren. Die worden door sommige jongeren zelf gemaakt. Bijvoorbeeld met de printer of scanner van school. Ook de VS heeft Rusland nu gewaarschuwd dat het moet meewerken aan een oplossing voor de Krim. Eerder waarschuwde de Duitse bondskanselier Merkel Rusland al. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry zegt nu dat de VS en de Europese Unie met een nieuwe reeks serieuze maatregelen komen als er niets verandert. Die maatregelen worden dan maandag al van kracht, een dag na het referendum op de Krim. Op een pluimveebedrijf in Bruggem in Gelderland is vogelgriep vastgesteld. Het is waarschijnlijk een milde griepvariant, maar die kan muteren tot de zeer besmettelijke dodelijke variant. Daarom worden alle ruim 10.000 legkippen afgemaakt. Staatssecretaris Dijksma heeft een vervoersverbod ingesteld voor pluimvee, eieren en mest in een zone van een kilometer rond het Gelderse bedrijf. Binnen die zone liggen acht andere pluimveebedrijven en die worden onderzocht. De Tweede Kamer heeft nog veel vragen over de deal tussen voormalig officier van justitie Teven en crimineel Kees H. De oppositie wil vooral opheldering over het buiten de deal houden van de Belastingdienst. Toenmalig officier van justitie Teven is nu VVD-staatssecretaris. De oppositie vraagt zich ook af of de Kamer destijds wel goed over de deal is geïnformeerd. En of de afspraken uiteindelijk niet erg goed zijn uitgepakt voor de crimineel. Het weer. Komende nacht neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Plaatselijk kan mist ontstaan. Morgen overdag lost de bewolking vanuit het zuiden op en gaat de zon weer flink schijnen. Het wordt 9 graden in het noorden en 17 in Limburg. Dit was het. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn nog eh, de langste files in de Randstad. Bij Utrecht op de A27 naar Almere staat tussen knooppunt Rijnsweert en Beeldhoven 6 kilometer. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Maarn en knooppunt Hoevelaken 8 kilometer.